ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd wordt een groep Israëlische gijzelaars vrijgelaten... die nog vast zat in Gaza. Dat melden Israëlische media. Ze worden in de Gazastrook overgedragen aan het Rode Kruis... zegt correspondent Nasra Habiballa in Tel Aviv. In de media zien we ook al beelden van voertuigen van het Rode Kruis... die al eh, in Gaza staan, die al klaarstaan om die gijzelaars dan eh, eh, over te nemen. En twee uur nadat dat gebeurt is de verwachting dat er dan een tweede groep gijzelaars wordt overgedragen. In totaal gaat het om twintig nog levende gijzelaars. De overdracht in Gaza zou op verschillende plekken gebeuren. Als het allemaal is gelukt, dan worden ook Palestijnen vrijgelaten... die vast werden gehouden door Israël. Zij zijn inmiddels in bussen gestapt. De leiders van VVD, PvdA GroenLinks, D66 en CDA stonden tegenover elkaar in het RTL-verkiezingsdebat. Het ging onder meer over de zorg, het woningtekort en asiel. Over dat laatste gingen CDA-leider Bontebal en PvdA GroenLinks-leider Timmermans in debat. Bontebal zei dat Groen, PvdA GroenLinks tegen alle strengere asielmaatregelen is. Timmermans reageerde zo. En het recht van iemand die in procedure zit om ook in beroep te gaan... mag niet worden ondermijnd. Dat hoort, dat hoort bij democratische zin voor de heer Bontebal Oh. En ik begrijp niet dat u zich bezondert aan populisme light... door net te doen alsof je de rechtsstaat wel even op dit punt opzij kan zetten. Nou, het ging er af en toe stevig aan toe dus. Geert Wilders van de PVV was er niet bij. Hij had afgezegd vanwege een dreiging uit België. Het kan bijna niet meer mislopen voor het Nederlands elftal. De mannen wonnen gisteren hun WK-kwalificatiewedstrijd in de Johan Cruijff Arena met 4-0 van Finland. Aanvoerder Virgil van Dijk is trots. Ik wil gewoon presteren, ik wil met deze groep iets moois bereiken. En vandaag was een goede wedstrijd, stapje dichterbij eh, met het doel wat we voor ogen hebben. En, eh, Volgende periode mogen het afmaken. Ja, dat afmaken kunnen ze over iets meer dan een maand doen. Oranje heeft genoeg aan één overwinning om zich definitief te plaatsen voor het WK. Dat kan dus over een maand tegen Polen of een paar dagen later tegen Litouwen. Het weer nog veel grijs en af en toe wat regen of motregen. Daar verandert vandaag weinig aan, al zijn er ook wel opklaringen met heel af en toe wat zon. Vooral in het noorden. Het wordt 16 of max 17 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is veel vertraging door een ongeluk... tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 7 kilometer file met drie kwartier vertraging.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 20 gijzelaars zouden in twee groepen en op twee verschillende plekken worden vrijgelaten. Het kabinet grijpt hard in bij chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen. Met het besluit voorkomt het ministerie dat chips van het Chinese bedrijf naar het buitenland verdwijnen. En de 49-jarige vrouw uit Hoofddorp, die afgelopen week werd ontvoerd... is in goede gezondheid thuisgekomen. Haar ontvoering had te maken met een conflict in de internationale drugshandel. Het weer, het is vandaag bewolkt en vooral in het noorden is de zon soms even te zien. Het wordt 16 of 17 graden.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 Hey, sucker. Now there's nothing you can do. Well, I not seen your face around town a while, so I greeted you with an annoying smile. When I saw that girl upon your arm, I knew she won your heart with a fatal charm.